En de verwachting is dat dit aantal zal toenemen. Het waterschap wil graag nieuwe regels waarmee gevaarlijke situaties beter kunnen worden voorkomen. In Duitsland worden bevers die een gevaar vormen nu al afgeschoten. Het waterschap verwacht dat daar in Groningen en Drenthe op termijn ook niet aan valt te ontkomen. De vijf verdachten die de afgelopen dag in België waren gearresteerd in verband met de aanslagen in Parijs vorige maand zijn weer op vrije voeten. Zondagavond werden twee broers en een vriend van hen gearresteerd in Brussel. En in de ochtend werden bij een huiszoeking in Laken nog eens twee mensen opgepakt. Volgens het Belgische federaal pakket zijn ze allemaal grondig verhoord en daarna vrijgelaten. De regering van Mali heeft opnieuw de noodtoestand uitgeroepen in het land. De verhoogde staat van paraatheid ging in om middernacht en duurt zeker tien dagen. In 2013 versloeg een internationale troepenmacht de rebellen in Mali en sindsdien is er een broze vrede in het land. Maar de afgelopen tijd is het geweld weer opgeluid. Vorige maand was de noodtoestand ook al enkele dagen van kracht na de gijzeling in een hotel in de hoofdstad Bamako. Het is niet bekendgemaakt waarom de noodtoestand nu is afgekondigd. Mogelijk zijn er aanwijzingen dat terreurgroepen opnieuw een aanslag willen plegen. In Mali zijn zo'n 450 Nederlandse militairen gestationeerd als onderdeel van een VN-missie. Het weer, het blijft vannacht zacht met minima tussen 7 en 12 graden. Staat een stevige zuidwestenwind met vooral op de wadden kans op zware windstoten.